Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het betalingssysteem... Klanten van ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS... hebben problemen met betaling met Ideal bij webwinkels op internet. ABN AMRO en Rabobank zeggen dat ze er inmiddels geen last meer van hebben. Currents, het bedrijf achter Ideal, kan dat nog niet bevestigen. De oorzaak van het probleem is onbekend. Een woordvoerder zegt dat met man en macht aan een oplossing wordt gewerkt. Bij ING was er opnieuw een storing met internetbankieren via de site of de mobiele telefoon. Het kabinet is het eens geworden over de besteding van een fonds van 750 miljoen euro voor ontwikkelingssamenwerking. Het geld gaat naar ondernemers in ontwikkelingslanden en naar Nederlandse bedrijven die daar actief zijn of er naartoe exporteren. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking wilde dat het geld naar het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden zou gaan. Maar minister Kamp van Economische Zaken vindt dat ook Nederlandse bedrijven van het fonds moeten profiteren. De verkiezingen voor de waterschappen en provinciale staten zijn vanaf maart 2015 op één dag. Het kabinet heeft een wetsvoorstel daarover klaar. Als het wordt aangenomen worden de besturen van waterschappen niet langer per brief gekozen, maar net als de staten en bijvoorbeeld de Tweede Kamer met een stembiljet in het stemlokaal. Het kabinet hoopt dat zo de opkomst bij de waterschapsverkiezingen hoger zal zijn. Die was bij de laatste verkiezingen rond de 24 procent. Bij de statenverkiezing ligt de opkomst de laatste jaren rond de 50 procent. Op 30 april worden de klokken van overheidsgebouwen twee keer geluid. Na de abdicatie van Beatrix en na de inhuldiging van Willem-Alexander heeft het kabinet besloten. Op de gebouwen wappert tot zonsondergang de Nederlandse vlag met oranje wimpel. Op de site van de Rijksoverheid staat bovendien een digitale vlag... die kan worden gedownload voor gebruik op websites en sociale media. Het weer bewolkt en droog, maar in het noorden van tijd tot tijd zon en een temperatuur van zo'n 6 graden. Morgen vanuit het noorden steeds meer zon. Het wordt dan een graad of 7. Dit is het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A15 van Europoort naar Rotterdam, bij knooppunt Vaanplein 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 6, dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A20 naar Gouda, bij Nieuwekerk aan de IJssel 5. A27 van Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 11 door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort, bij Leusden 4 kilometer.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 Welkom terug bij de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 gaan we de, op weg naar de nummer 1 van Europa. Doen dat met de 40 beste platen van Europa. En dat alles alweer in de 23e jaargang. Aflevering 14 vandaag 5 april van 2013. In de lijst 20 stijgers, maar 1 zitten blijven, 14 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. Deze week werd niet gehaald door Labyrinth en Emily Sandé. Benito Beautiful, Will I en Britney Spears, Scream and Shout. Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Maroon 5, Daylight en Flowrider, Let It Roll. Snelste stijger is van The Script, If You Could See Me Now. In één keer gaat die plaat namelijk 11 plaatsen omhoog. En wanneer komt hij voorbij? Na, nou, ik denk zo'n 10 minuten over de klok van half 5 dat we wel bij de Script aanbeland zijn. Icona Pop en Charlie XCX I Love It zakte 18 plaatsen van 21 naar 39 en was de snelste daler. Stay Gold Wallpaper staat ondertussen 16 weken in lijst en is de langsgenoteerde plaat van deze week. 5 april 1722, de Nederlandse zeevaarder Jacob Roggeveen die ontdekt Paaseiland. 1896, opening van het eerste moderne Olympische Spelen in Athene. 100 radiostations over de hele wereld draaien op hetzelfde moment dezelfde plaat We Are The World.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 Eh, Dan nummer 21 voor Daddy's Groove met Astellar. de zesde week gaat de plaat omhoog van 26 naar 21. All the stars in an endless sky Couldn't shine as bright as you and I nummer 21 van Daddy's Groove en Stellar. Tijd voor ons om dan weer eens achterom te gaan kijken. In de vierde week omhoog van 35 naar 30 gaat Klankcarousel en Zonnetans. Nicky Romero, Like Home in de derde week van 34 naar 29. 28 Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Kent Haldas komt nieuw binnen deze week. En vijf plaatsen omhoog in de derde week gaat Carly Rae Jepsen, Tonight I'm Getting Over You. Avicii en Axu gaat één plaat omhoog in de vijfde week. En Fun Why Am I The One staat ook 5 weken in de lijst, maar gaat de 5 omhoog van 30 naar 25. Van 29 naar 24 in de derde week Nicole Searchinger Boomerang. Frida Demo en Snow in de achtste week zak zij van 20 naar 23. Michael Bublé, It's a Beautiful Day. En in die Beautiful Day gaat hij twee plaatsen omhoog in de vijfde week van, van 24 naar 22. Daddy's Groove, Stellar staat 6 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op 26, deze week op 21. En voor de nummer 20 gaan we een plekje omhoog. En daar vinden we Willy en Chapmunk. Reload staat ondertussen 6 weken in de lijst en gaat omhoog van 23 naar 20. my favorite song. All the stars are on the ground right now, but that won't be for long. We go back up into the sky and shine. Put my high beam on. I'm liking the vibe she's on. Looking into my eyes, I might wanna talk and take a walk, but I'm avoiding spies. They see me vibing with the blems and ladies by my side. I see them with a smile like high, willing to my name on the slide. That's when I raise a glass up high. I want this moment for life. So DJ reload it, says the host who's there on the mic. This game can be a good thing, only if your future's bright. That plane can be a good thing, that's why I'm always on flights. Tonight's a moment, yeah, it's going down. So why don't you? people, I don't care what club we hit. Wake up drunk like Ed Sheeran. Last night was perfect, I'm surprised I ain't dead. I took more shots than Curtis. All my freshers, like know that I'm the freshest. It's first year, you want a first and I'll pray you'll get it. You see, I started rapping at 14, met Wiley at 1-6. Household name in the game now, and I ain't ever touched one brick. So DJs, press play, bottles up, it's toast time.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 My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. gay, I would think hip hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion gender, the skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. And kids are walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us we have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. Sex. Ryan Lewis. En deze keer weer eens geholpen door eh, Mary Lambert. De single Same Love die ondertussen 7 weken in de lijst van Europa staat. In die zevende week gingen hun omhoog van 17 naar plek nummer 11. Tijd voor ons om dan maar weer eens achterom te gaan kijken. En wat we dan allemaal gehad hebben, althans dat was de bedoeling. Dat gaan we ook gewoon doen natuurlijk. Op nummer 20, uh, Willy en Chapmunk en The Reload. In de zesde week gaan ze drie plaatsen omhoog. Emily Sandé en Clown zakt 12 plaatsen in de twaalfde week naar 19. Ben Howard de Veer zakte 4 in de dertiende week. David Bowie, Where Are We Now, zakt van 11 naar 17 in de zijn 11e week. En de script Six Degrees of Separation stond vorige week op 6. En nu in de 12e week zakken zij naar 16. 15 is er voor Justin Timberlake en Mirrors. In de vierde week gaat hij 7 plaatsen omhoog. Bauer, de Harlem Shake, staat 8 weken in de lijst, zakt van 10 naar 14. Ed Sheeran, Give Me Love. In de tiende week zakt hij van 12 naar 13. En Bruno Mars, When I Was Your Man, zakt van 9 naar 12 in zijn tiende week. Macklemore, Ryan Lewis en Mary Lambert, Shane Love. Dus 7 weken in de lijst. Vorige week 17, deze week terug te vinden op plek nummer 11. Nummer 10 die is deze week voor de eh, Heem en Falling. Dames staan nu 8 weken in de lijst en eh, stijgen van 18 naar plek nummer 10. moment like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. I'm when in the middle, I, hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. Cause I'm a slave to the sound Don't stop, no, I'll never give up, and I'll never look back. Just hold your head up, and if it gets rough, it's time to get up. They keep saying, don't stop, no, ever enough. I'll never look back, never give up, and if it gets rough. In de achtste week gaan de dames van Heem dus acht plaatsen omhoog met Falling. Vorige week 18, deze week terug hun op 10. En Macklemore daarvoor die ging van 17 omhoog naar nummer 11. En deze man die stijgt ook weer. Duke de Maand. De negende week gaat Nietje omhoog van 13 naar nummertje 9. Breakdown, the countdown of the continent. hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out. deze week één zitten blijven in de lijst van Europa. En die was in handen van Rihanna en Mickey Eco. In de veertiende week dat ze in de lijst staan, blijven ze met Stay echt staan inderdaad. Op plek nummer 8. En daarvoor Duke de Mand, M.E.A. en M.N.A.C. Althans, die hebben geholpen ermee, maar gaat gewoon onder de naam van Duke de Mand door hoor. Niet you. In de negende week ging hij omhoog van 13 eh, naar 9 toe. Deze plaat doet het ook goed in eh, geheel Europa. Dit is de plaats van One Direction. One Way. Nou, dat zeg ik. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. another. One Direction op nummer 7 deze week. Zes weken staan ze in de lijst. Vorige week 15, deze week dus terug te vinden op 7. Acht plaatsen winst. Maar ook twee plaatsen verlies voor One Direction. Want vorige week waren ze nog vier met Little Things. In de elfde week moeten ze twee plaatsen toegeven en zakken ze naar plek nummer 6. Op 5 vinden we dan de script If You Could See Me Now is de snelste stijger van deze week. In hun zesde week gaan ze namelijk omhoog van 16 naar plek nummertje 5. En ik blijf het een geweldige plaats vinden. If you could see me now. De script nummer 5 deze week in de lijst van Europa. It was February 14, Valentine's Day. The roses came, but they took you away. Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm. Gotta keep myself calm, but the truth is you're gone. And I'll never get to show you these songs Dad, you should see the tours that I'm on I see you standing there next to mom Both singing along, yeah, arm in arm Now there are days when I'm losing my faith Because the man wasn't good, he was great He'd say music was the home for your pain And explain I was young, he would say Take that rage, put it on the page Take the page to the stage, blow the roof off the place I'm yeah. trying to make you proud, do everything you did I hope you're up there with God saying that's my kid I still look for your face Take If you could see me now, would you recognize me? Would you pat me on the back or would you criticize me? Would you follow every line on my tear-stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away. I know it's been a while, but I can see it clear as day. Right now, I wish you could hear you say I drink too much and I smoke too much Dutch. But if you can't see me now, that shit's a must. I used to say I won't know a winner till it costs me. Like I won't know real love till I've loved and I've lost it. So if you've lost a sister, someone's lost a mom. And if you lost a dad, then someone's lost a son and they're all missing out, yeah, they're all missing out. So if you get a second to look down at me now, mom, dad, I'm just missing you now.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 Deze week moet ze genoegen nemen met een vierde plek. Pink en Just Give Me A Reason. Ondertussen wel weer 10 weken in de lijst. Daarvoor nog de script If You Could See Me Now. De band staat ondertussen 6 weken in de lijst. Vorige week 16, deze week terug te vinden op plek 5. Voor hun dus zo'n 11 plaatsen winst. Tijd om dan naar het podium te gaan van vandaag de top 3. Bon Jovi, Because We Can, staat 8 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op plek nummer 5. Deze week dus twee plaatsen omhoog naar nummer 3. another wave in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder.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 Pink, Just Give Me A Reason zakte van 1 naar 4. De script If You Could See Me Now ging omhoog van 16 naar 5. En 6 deze week voor de One, Direction Little Things. Op 7 nog een keer de mannen van One Direction One Way Or Another. Rihanna, Mickey Echo en Steve kwamen tegen op 8. Duke Dumont, Nick op 9. Heem Valling was de nummer 10 van deze week. De nummer 1 van deze week is een ander van Matt Simons. De negende week gaat hij dus omhoog van 2 naar 1 toe. En die mooie single With You. Honest where I start from. I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all be right. My job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night. other side op deze 5e van april de nieuwe nummer 1 van Europa aan handen van Matt Simons en With In de negende week gaat hij omhoog dus naar nummer 1. Daarvoor Avicii, Nicky Romero, I Could Be The One en Bon Jovi, Because Weekend. Dat was de top 3 van deze week. Zometeen weer een bomvolle uitzending bij de jongens van het weekend in. Ik hoorde iets over Piet Paulusma en een koninginnen special.